Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tegen minister Ascher van Sociale Zaken is een aanklacht ingediend... wegens een mogelijk ambtsmisdrijf. Volgens een advocatenkantoor heeft hij wel bewust in strijd met de wet... volledige AOW laten uitkeren aan mensen die in illegale nederzettingen... op de westelijke Jordaanoever wonen. Onder hen zijn zeven overlevenden van de holocaust. Volgens de wet moeten die uitkeringen met 50 worden gekort. Er is een verdrag met Israël, maar dat geldt niet voor de Palestijnse gebieden. De advocaten vertegenwoordigen drie particulieren en twee stichtingen voor eerbiediging van de mensenrechten. De Duitse Commerzbank schrapt 7300 banen. Dat betekent dat 20% van het personeel zijn baan kwijtraakt. Volgens de directie kan dat door een groot deel van de dienstverlening te automatiseren. De bank denkt dat de reorganisatie ruim 1 miljard euro gaat kosten. Om dat te betalen wil de bank geld besparen... door de aandeelhouders geen dividend uit te keren. De Commerzbank is een van de grootste banken van Duitsland. Nederlands grootste afvalbedrijf van Ganzenwinkel wordt overgenomen door het Britse Shanks. Met de overname is ruim een half miljard euro gemoeid. Het bedrijf denkt dat eh, door de overname 40 miljoen euro kan worden bespaard. Er zullen ook mensen hun baan kwijtraken, maar hoeveel is niet bekend. Van Ganzenwinkel heeft al een paar jaar financiële problemen. Belgische opsporingsdiensten hebben in Molenbeek 57 mogelijk staatsgevaarlijke mensen geïdentificeerd. Het zijn vooral teruggekeerde Syrië-strijders en geradicaliseerde inwoners die op het punt zouden staan om te vertrekken, zei minister Jan Bon van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De mogelijk staatsgevaarlijke mensen worden nauwgezet in de gaten gehouden door de Belgische politie en veiligheidsdiensten.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 Twee uur lang van 2 tot 4 op uh, ZFM Muziek Boulevard Live. 29 september 2016. En we hebben weer twee uur lang heerlijke muziek voor u staan. En we gaan er zo meteen mee beginnen. U kunt luisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. En als je via het internet wil kijken, tik je even in ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Zometeen beginnen we met de nummer uit 1970 van Earth and Fire... en daarna uit 73 Mango Jerry. Veel plezier! All Right, All Right. En als je denkt van, hé, hey, die melodie, die ken ik ergens van. Dat klopt. Het origineel is van Jacques Dutron. En dan heet het Et moi, et moi, et moi. En dat vinden wij wel All Right, All Right, All Right. Uit 1973. En we begonnen met Earth and Fire en Ruby is the one uit 1970. Als je zegt The Supremes, dan denk je meteen Diane Ross. Maar er is ook een leven na Diane Ross voor de Supremes. En daar begonnen ze mee met eh, Nathan Jones uit 71. Eh, de eerste Diana Rossloze hit voor de Supremes, Nathan Jones. En dan zijn we nu alweer toe aan de top 40 van 50 jaar geleden. 29 september 1966. Vijf nieuwe binnenkomers. En de laagste op 37 en de hoogste op 17.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 Sunny one, so true. I love you, Sunny. Thank you for the truth you let me see, Sunny. Thank you for the facts from A to Z. We zijn bezig met de top 40 van 50 jaar geleden. En de eerste nieuwe binnenkomer in die eh, top 40 van 50 jaar geleden... was Cher met Sunny op 37. Slechts één plaatje hoger vinden we David Garrick en Dear Mrs. Appleby. Dear Mrs. Appleby, I've got to get something off my chest. Mrs. Appleby, you got the wrong idea about me. Mrs. Appleby, you told Marie she couldn't go with me because you heard that I was bad. Mrs. Appleby, please hear my plea. swim the sea. Mrs. Appleby, I'm begging you to please be kind. I want a chance to change your mind about me. Mrs. Appleby Mrs. Appleby, but that was long before I loved Marie. Mrs. Applebee, I'll make you glad as you can be, and you'll be proud to see Marie with me. Mrs. Applebee, Mrs. Appleby. is Appleby. En dat was David Garrick op, 7, pardon, op 36. Twee plaatsjes hoger slechts stonden de Mike Sam Singers. Een groep die je niet gauw verwacht in een top 40. Maar ze hadden een klein hitje met Somewhere My Love op 34. see. enige hit ooit voor de Mike Sam Singers in de top 40. En deze was van 50 jaar geleden, 29 september 1966. De heerden Waller en Asher, Lady Godiva. 17, a beauty queen, she made a ride that cause the scene in the town. Her long blonde hair, hanging down around her. the cats who dig striptease, praying for a little breeze. Her long blonde hair falling down across her arms, hiding all the latest charms. Lady Godiva, she found fame and made her doctor came into town and said to her, How'd you like to be a star? You're a girl who could go far, especially dressed the way you are. She smiled at him, gave her pretty head a shake. That was Lady G's mistake. Hey. a diver. He directs Certificate X, and people now are craning their necks to see her. Cause she's a star, one that everybody knows. Finished with the striptease shows, now she can't afford her clothes. Her long blonde explore doesn't need it long anymore. Lady Godiva, Peter en Gordon waren dit met Lady Godiva en die stonden op nummer 30. De hoogste nieuwe binnenkomer die komt van de Rolling Stones en die heeft een eh, redelijk lange titel. Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. En de hoogste nieuwe binnenkomen op 17 is natuurlijk... De klapper van de week. week, week, week. de de Country Hams. En eh, die kwam voor op de LP Wings at the Speed of Sound uit 1976. En de Country Hams, dat was McCartney... samen met Floyd Kramer en Chad Atkins. En het nummer heet Walking in the Park with Eloise. En het bijzondere daarvan was... het was geschreven door de vader van Paul McCartney... Jim McCartney, de Country Hams. Zijn we toe aan de tip van Willem... en die komt deze week van Dr. Hook... Het is Dr. Hook en de Medicine Show of Dr. Hook. Het begon allemaal met Sylvia's Mother. Maar Willem heeft er een uitgezocht. Die is werkelijk geweldig. Uit 1972. The cover of the Rolling Stone. Dr. Hook. I don't believe it. <laughs> Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers. We got golden fingers. And we're loved everywhere we go. sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show, right? We take all kind of pills to give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. freaky old lady named a cocaine kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our pictures on the cover? Wanna buy five copies for our mother? Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone? Rock and roll. Oh, that's beautiful. We got a lot of little teenage blue-eyed groupies will do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone. Uh-huh. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. Wanna cover of The Rolling Stone van Dr. Hook en The Madison Show. De tip van Willem van deze week. Helaas, hij kan zelf niet luisteren, want hij zit midden in een verhuizing. Maar de volgende plaat die zou hij ook zeer kunnen waarderen. De Everly Brothers van de LP It's Everly Time uit 1960. Hier is Carol Jane. Uit 1963 broer en zus Nino Tempo en April Stevens met Deep Purple. En dan zijn we nu toe aan een Nederlandse groep met de naam Amsterdam. En die hadden maar één hit in 1970 en dat was Lucy Lucy. bij deze ene hit gebleven voor Amsterdam, Lucy Lucy uit 1970. Dan zijn we toe aan een top 100 hit uit 1963, pardon, uit 1960 eh, moet ik zeggen. Maurice Williams en de Zodiacs en het nummer heet Stay. weten dan dat dit nummer later werd uitgebracht door The Hollies... en werd een grote hit voor ze. We gaan naar 1970 naar The Cats... Een compositie en de leadzang van Kees Veerman van de LP Take Me With You. Hier zijn de Cats met Don't Waste My Time. sluiten af het eerste uur met Ilo en Can't Get It Out of My Head. ocean's dark sluiten het eerste uur af. Nou, dat doen we natuurlijk niet. Want we hebben nog 10 minuten, dus waar ik nou zat met mijn gedachten... dat weet ik niet helemaal, maar we gaan gewoon verder... met eh, Simon Simon Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. was uh, eh, Simon Garfunkel met Bridge Over Troubled Water. En eh, dat was van het gelijknamige album uit 1970. Een album waarvan ik zeg, dat moet iedereen in de kast hebben. Oh, Dit is Led Zeppelin en daar sluiten we dan wel het eerste uur mee af met Cashmere.